Zes uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer Nederlanders hebben dit jaar last gehad van plaagdieren. Het kennis- en adviescentrum Dierplagen ontving de eerste helft van dit jaar zo'n 700 meldingen meer dan in 2019. Het centrum vermoedt dat de toename met de coronacrisis te maken heeft. Zo moesten plaagdieren op andere plekken dan normaal op zoek naar eten, omdat restaurants gesloten waren. Veruit de meeste meldingen gingen over ratten. De top vijf bestaat verder uit mieren, wespen, muizen en steenmarters. Volgens het kenniscentrum moeten gemeenten de overlast van plaagdieren beter registreren en zorgen voor betere voorlichting. Australië sluit de grens tussen de deelstaten Victoria en New South Wales... omdat de coronabesmettingen in Victoria toenemen. De afgelopen dag met 127 nieuwe gevallen, een record. Vooral in Melbourne kwamen er veel besmettingen bij. Australiërs die Victoria nog uit willen, moeten een vergunning aanvragen. De coronamaatregelen in Suriname worden vandaag verder versoepeld. Het onderwijs en openbaar vervoer komt weer op gang en sommige bedrijven mogen weer open. Anderhalve meter afstand en het dragen van mondkapjes blijft verplicht. Voor het oosten van het land gelden de versoepelingen niet. Boeren hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land geprotesteerd. Ze blokkeerden distributiecentra van supermarkten, de toegangsweg naar Eindhoven Airport en de A32 en A7 bij Heerenveen. De boeren willen een hogere prijs van de supermarkten en zijn boos over het voornemen om het eiwitgehalte in veevoer te verlagen. De Hartstichting en Hartslag Nu zeggen dat er nog niet genoeg AED's op straat hangen om een landelijke dekking te hebben. Er zijn 25.000 apparaten en de organisaties schatten dat er zo'n 3.500 AED's bij moeten. Pas dan is er binnen 500 meter een AED beschikbaar voor mensen die een hartstilstand krijgen.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 Good times. Don't you blame it. Sunshine. You just got the moonlight. You just wanna. Good times. Yeah. Oh, blame it on yourself. Sunshine. Ain't nobody's fault. ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. powerful man. Together say that the freedom fighters will overcome the very strong.